Toen kwam op een onbewaakte spoorwegovergang een auto onder een passagierstrein, die daarna ontspoorde en het spoor over een flinke afstand beschadigde. Een inzittende van de auto kwam om het leven, twee anderen raakten zwaar gewond. Reizigers op het traject tussen Boksel en Oosterwijk moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer 30 minuten. Staalbedrijf Corus is waarschijnlijk voor een klein deel verantwoordelijk voor het grotere aantal gevallen van longkanker in delen van de Eimond. Dat is de conclusie van een onderzoek van het RIVM in opdracht van minister Kramer. Volgens het RIVM spelen ook andere factoren een rol. Zo wonen er rond Corus relatief veel mensen die roken. De politie onderzoekt enkele advertenties op internet waarin een baby ter adoptie wordt aangeboden. De drie teksten zijn allemaal in slecht Engels geschreven en de inhoud komt overeen. Vermoedelijk zijn ze afkomstig van één afzender. Er staat dat de moeder van de vier maanden oude baby is overleden en dat de vader niet voor het kind kan zorgen. De politie denkt in eerste instantie aan een misplaatste grap of een noodkreet van iemand die de verantwoordelijkheid voor zijn kind niet aan kan. PSV heeft in de Europa League gewonnen van Cluj uit Roemenië. In Eindhoven werd het 1-0. PSV staat nu eerste in zijn groep. Twente speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Steaua Boekarest. Twente staat ook bovenaan in zijn groep van de Europa League. Ajax verspeelde in Brussel vlak voor tijd een 1-0 voorsprong tegen Anderlecht. En Heerenveen speelde in Letland met 0-0 gelijk tegen FK Ventspils. Het weer, vannacht valt lokaal een bui en de temperatuur daalt tot zo'n 9 graden. Overdag opnieuw bewolkt en soms regen.